Tijdens een debat in de Kamer zei hij dat mensen in de 21ste eeuw ook op latere leeftijd hun talenten inzetten voor de samenleving. Ook minister Bos verdedigde het AOW-besluit van het kabinet, al erkende hij dat er verkiezingsbeloften zijn geschonden. De oppositie heeft felle kritiek. Een deel is tegen een verhoging, een ander deel vindt het kabinetsplan te ingewikkeld. Staatssecretaris Huizinga vindt dat reizigers in het openbaar vervoer betere reisadviezen moeten krijgen. Nu is het volgens haar moeilijk om een advies te krijgen dat rekening houdt met vertragingen of niet geplande werkzaamheden. Huizinga wil daar verandering in brengen, mede omdat automobilisten dan eerder geneigd zijn om over te stappen op het openbaar vervoer. De informatie komt op zijn vroegst in 2011 beschikbaar. De harde kern van voetbalhooligans moet nog beter in beeld worden gebracht. Dat staat in een plan van aanpak van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2005 worden dossiers bijgehouden van hooligan kopstukken. Maar die informatie is niet altijd landelijk beschikbaar. Als bijvoorbeeld Feyenoord in Groningen speelt, moet de Groningse politie beter dan nu geïnformeerd worden over Rotterdamse probleemsupporters, zegt de politie. De verkiezingen in de Palestijnse gebieden in januari worden waarschijnlijk uitgesteld. De Palestijnse kiescommissie heeft dat voorgesteld en president Abbas neemt dat naar verwachting over. Belangrijke reden voor het uitstel is de tegenwerking van Hamas. De beweging wil niet meewerken aan verkiezingen in de Gaza-strook, waar Hamas de macht heeft. Verder is het volgens de kiescommissie beter om Fatah en Hamas eerst met elkaar te verzoenen en pas dan verkiezingen te houden. Het weer, plaatselijk kan nog een bui vallen. De zuidenwind neemt vannacht toe aan zee tot krachtig of hard en het gaat opnieuw regenen.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 implications how you move so well. Go looking for the somehow.